niet. En Rutte heeft daar geen problemen mee. Basisscholen mogen naast de centrale eindtoets van de overheid, die door het CITO wordt gemaakt, ook kiezen voor de eindtoetsen Route 8 en IEP. Staatssecretaris Dekker heeft die methoden goedgekeurd. Dit jaar mogen scholen zelf nog weten hoe ze leerlingen toetsen. Vanaf volgend jaar moeten ze kiezen uit een van de drie goedgekeurde toetsen. Voetbal, het Nederlands elftal heeft voor de vierde keer onder bondscoach Hidding verloren. In de Amsterdam Arena was Mexico tijdens een vriendschappelijk duel met 3-2 te sterk.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 Veel luisterplezier, peacefulradioshow.com. àrìn títí bọ́bá borinborin baba dé Kòso ilé bàbá rẹ̀ ń kọ́ bí wọ́n bá ṣe gbẹ̀gìrì bí wọ́n bá ròkà bí wọ́n bá fún wọn lórógbó àtàkùkọ adìẹ kan kan ni bí mo bá ti yó tán wọ́n padà sílé mi wọ́n ní tó wá lásán bá ròkun. Ọ̀rúnmìlà lọ́dọ̀ de níbẹ̀rẹ̀. Ifá mo níta ló tó aláṣán bá rògùn. Ògún ni ògún tó ala bá rokun. Woni je ìjẹ́ bọ́ọ̀bà rìn títí bọ́ọ̀bà borinborin bọ́ọ̀bà dé rẹ̀. wọ́n lógún tó wá lásán bá rògún. Ọ̀rúnmìlà lọ́dọ̀ dẹ́dẹ́ ní bẹ̀rẹ̀. Ifá mo níta ló tó wá lásán ṣẹ̀kẹ̀tẹ̀ ń kọ́ oṣù ni bí mo bá ti yóò tán. ìdẹ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ní fi ṣe ṣíngùn wálé mi. wọ́n lọ sún wọn tó wá lásán bá rògún. Ọ̀rúnmìlà lọ́dọ̀ dẹ́dẹ́ ní bẹ̀rẹ̀. Ọ̀rúnmìlà lọ́dọ̀ dẹ́dẹ́ ní bẹ̀rẹ̀. Ifá monita ló tó ala. que yeti. deit, ken Davut ein. a mí Tú me darás tu cuerpo joven a mi viejo cuerpo fuerzas para amar. Y si después quieres marcharte para correr tu propia suerte, jamás te haré eso sí, ningún reproche, pero veinte 20 años, regálame. Regálame todas tus ansias y cúrame las heridas del amor usar y lléname de tus caricias y cúbreme las canas con tus manos, vida mí me dará con tu carne joven a mi viejo cuerpo puertas para más Y si después quieres marcharte para correr suerte.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 De Nederlander zou een zelfmoordaanslag hebben gepleegd in de Iraakse hoofdstad Bagdad bij het hoofdkantoor van de politie. In Mali zijn drie mensen overleden aan ebola sinds een klein meisje aan de ziekte bezweek. Het leek erop dat het bij dat ene geval bleef, maar dat is dus niet zo. De slachtoffers zijn een imam en twee mensen die contact met hem hadden. Andere mensen uit de omgeving van de imam zijn ook besmet. Het rijverkeer tussen Amsterdam en Utrecht is ontregeld na een overval in Breukelen. Daarbij werd geschoten op het parkeerterrein bij de McDonald's en op het treinstation. De politie heeft twee verdachten opgepakt. Daarbij hebben agenten een waarschuwingsschot gelost. De samenleving moet niet bang zijn voor ongelijkheid, vindt premier Rutte. Tijdens een lezing in Den Haag zei hij dat het huidige systeem van collectieve voorzieningen rigide is geworden. Rutte noemde als voorbeeld de kritiek op de decentralisatie van de zorg. Een patiënt kan in de ene gemeente wel bepaalde zorg krijgen, in de andere gemeente niet. En Rutte heeft daar geen problemen mee. De CITO-toets krijgt twee concurrenten. Basisscholen mogen naast de centrale eind